4 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De Tweede Kamer wil dat het kabinet regelt dat er in apotheken altijd met contant geld betaald kan worden. Bij verschillende apotheken kan alleen nog maar gepind worden. En dat vindt de Kamer ongewenst. Volgens de Kamer zijn er grote groepen in de samenleving... die de voorkeur geven aan contant afrekenen. Bijvoorbeeld omdat ze niet zo handig zijn met de pinpas... of omdat ze zo beter overzicht kunnen houden over hun uitgaven. Bovendien zijn medicijnen geen gewone producten. Die moet je ook kunnen kopen als je alleen met cashgeld wilt of kunt betalen, vindt de Kamer. Nederlandse vrachtwagenchauffeurs hebben veel last van de stiptheidsacties in Calais in Frankrijk. De douane daar wil met de acties duidelijk maken wat de gevolgen zijn als de brexit straks van kracht is maar ze eisen ook meer loon. Door de strenge controles staan er lange files. Hierdoor raken chauffeurs in de knoei met hun wettelijke rijtijden. En ook veroorzaakt het economische schade, omdat de levertermijnen niet gehaald worden. De stiptheidsacties zijn gisteren begonnen. Hoe lang ze precies gaan duren is niet duidelijk. Er moet een einde komen aan lijnvluchten tussen Amsterdam en Brussel, vindt de Tweede Kamer. Reizen per trein is op zo'n korte afstand altijd sneller en beter voor het milieu. Een meerderheid, inclusief de regeringspartijen D66 en ChristenUnie... steunt een motie van GroenLinks. Daarin wordt het kabinet opgeroepen om met betrokken partijen... tot afspraken te komen over het geleidelijk laten verdwijnen van de vluchten. Nu wordt er nog verschillende keren per dag gevlogen tussen de twee hoofdsteden. Op de regionale zender NH Radio wordt in voorlopig geen nummers van Michael Jackson gedraaid. Aanleiding is de documentaire Leaving Neverland... waarin twee mannen vertellen hoe ze als kind door de popster zijn misbruikt. Volgens de zender in Noord-Holland kunnen luisteraars niet meer neutraal... naar een nummer van Michael Jackson luisteren. Ook R. Kelly wordt niet meer gedraaid op de regionale zender. De R&B-zanger wordt verdacht van seksueel misbruik van vier vrouwen. Het weer. Periode met zon en op de meeste plaatsen is het droog. Er is vrij veel wind en het is ongeveer 10 graden. Morgen in de loop van de dag regen en 10 tot 13 graden.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 Vanaf Amstelveen staat het verkeer al vast. De vertraging is ongeveer een half uur. Je kunt eventueel omrijden via de ring van Amsterdam... maar daar is helaas ook een ongeluk gebeurd bij Amsterdam Sloterdijk. De rechterrijstrook is dicht. Vanaf Watergraafsmeer tot Amsterdam Sloterdijk is de vertraging 20 minuten.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 hold me true closed, but I miss you, I suppose. Cause from my fingers to our toes, there are secrets no one knows. It's just that disguise. the glow, out from the cold. If you love me, tell me so.